speelschema op www.rkcwaalwijk.nl. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. 3 over 5. Allemaal alvast een hele fijne zaterdagavond gewenst. En met dank aan Sebastian Wolf en Nico de Jonge voor het gezellige programma met hits en tits. Iedere zaterdag tussen 2 en 5. En dit is hem dan langs FM Funk Tot 7 uur vanavond. Sweetness of Your Love. Langs hadden we Funk Night. Dit is de Family. Mutiny. Nou je playlistplaat van One Way. You Better Quit. Langs hadden we Funk Night. Iedere zaterdag tussen 5 en 7. Hier op Langstraat FM. Better Quit. 1987 komt dat. 1986 denk ik, ja. Een jaartje eerder. En dit is een souvenir, langs hadden we een Funk Night. Cool and again, You Can Do It. Komt eh, van de LP. You can do it, Straight from the heart. Ja. Yeah. Straight from the heart dus, van die groep. En hierna hoor je Cosmetic. and about the money. You want to be famous, some kind of movie star. You want to have money and drive a fancy car. You know you can do it, why don't you go for it? Then you can have it any way you want. get up and fly to the sky. Come on, baby, you know you can do it. Just like that little red engine trying to get up the hill, you can do it, baby. Come on, you know bright lights on Broadway is more than a dream, baby. You have to be ready. Your time is coming. Then you can have it any way you wanna. Oh, maybe you can do it if you only try. You can take it up and fly to the sky. Come on, baby, you know you can do it. Just like that little red engine trying to get up the hill. You can do it, baby. Come on, you know you. 85. Cosmetic was dat. En About the Money. Me and you, you and me, in a fantasy, in a tunnel of love. In a tunnel of love. Langs hadden we Funk Night, aflevering 106, uur 1 je nog Process en de Durex, Bobby Womack, Goody, Quincy Jones, Total Contrast, Eiley, Jasper Eiley en Greg Games in dit eerste uur. love. Princess en de Durax, Van Rick James natuurlijk. En Too Sharp. Was dat hier bij langs hadden we Funk Night. En dit is van Living in the Box. Was van in, uh, Living in the Box en zal ook altijd blijven. Maar de productie was van Bobby Womack. En die heeft er een, ja, nou ja, een cover van gemaakt. Van zijn eigen nummer eigenlijk. En dat is dit nummer. Bobby Womack version dus van Living in a Box. na 7 uur je Peters Platenparade en Peter Sterrenburg. En hier is Quincy Jones. was voor Takes a Little Time. Langs hadden we een Night, souvenir nu, Eily Jasper Eily. Dancing Around the World, komt uit 1985. Funk Night, aflevering 106, deel 2 dan. We gaan het eerste uur besluiten met deze van Greg Filling Games. Met keyboards. Come as you are. Tot zo. heel goed. Dat is inderdaad een van de keuzes over orgaandonatie in het donorregister. Maar kent u ook de andere? Nee. Dit heeft u eerder gedaan. Maar behalve ja en nee zijn er ook andere keuzes.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 Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het Nieuws. Het Verenigd Koninkrijk is ingehaald door Duitsland als het populairste EU-land onder Poolse werknemers. Voor het eerst in bijna tien jaar zijn er meer Poolse arbeidsmigranten uit het Verenigd Koninkrijk vertrokken dan er naartoe zijn gegaan. Vooral de onzekerheid over de brexit en de steeds beter draaiende Poolse economie hebben voor die daling gezorgd. Op dit moment werken er bijna 695.000 Polen in het Verenigd Koninkrijk, zo'n 10.000 minder dan in Duitsland. In Nederland zijn het er zo'n 180.000. Op een partijbijeenkomst in Eindhoven heeft PvdA-fractieleider Asje gezegd dat hij het onvoorstelbaar vindt dat premier Rutte de stikstofmaatregelen als de grootste crisis beschouwt in zijn negen jaar als minister-president. Asje zou liever zien dat Rutte niet de crisis in de VVD had genoemd, maar de huidige situatie in het land of de ramp met vlucht MH17. Volgens hem heeft het kabinet geen oog voor de problemen in de samenleving en leggen de massale demonstraties de laatste tijd dat kabinetsbeleid bloot. In de Italiaanse stad Venetië is voor morgen alweer de hoogste alarmfase uitgeroepen... en rond de middag wordt een stijging van het water verwacht tot 1,6 meter hoogte. Volgens de burgemeester van de stad bedraagt de totale schade inmiddels al ruim 1 miljard euro... en hij roept ook het buitenland op om te doneren. Afgelopen dinsdag werd Venetië getroffen door het ergste hoogwater in 53 jaar... met een waterpeil van 1,87 meter. Gisteravond stond een flink stuk van de stad weer onder water... En in een gevangenis in Brazilië is de Nederlandse drugscrimineel Dennis V. doodgevonden in zijn cel. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd. De 40-jarige man uit Limburg werd in augustus opgepakt. Hij zou leiding hebben gegeven aan een drugsbende die iedere maand zo'n 500 kilo cocaïne naar Europa smokkelde. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn dood bevestigd en heeft ook contact met de familie van V weer. Het is vooral in het noorden en midden bewolkt. Vannacht droog met kans op mist en temperaturen van min 3 boven land tot plus 5 aan de kust. Morgen is het overdag droog en s'avonds kans op regen bij middagtemperaturen van rond de 6 graden. Tot zover het radionieuws. Nieuw in Waalwijk voor reparatie, onderhoud en APK van alle merken auto's. Vakgarage van de Wouw. Kijk eens voor meer informatie op www.wouw.nl. Dat is w-o-u-w.nl. Ook het adres voor het huren van een personen- of bedrijfswagen. Vakgarage van de Wouw. Van Andelstraat 7 in Waalwijk. Als je nou een val je heup breekt en niet meer kunt autorijden, nou dan is dat wennen. En met een rollator in het drukke verkeer voel je je niet op je gemak. Dus kom je minder buiten en mis je elk contact. Dit is het verhaal van mijn vriendin Corine. Ik heb zelf langere tijd ziek thuis gezeten, dus ik weet hoe het voelt om minder buiten te komen. Daarom haal ik haar wekelijks op om samen gezellig boodschapjes te doen. Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid. Kijk op 1tegeneenzaamheid.nl Man, man, man, was het warm hier. Ja, ging een airco dan. Ach, dat is toch allemaal veel te duur, hè? Ach, man, denk nog wel naar de restje voor. SWM Lucht en Koeltechniek zorgt voor verfrissing in je woonkamer of bedrijfsruimte. bedrijfsruimte. Wij leveren en monteren airco's op maat. Tevens hebben wij een 24-uur servicedienst. Interesse of wil je meer informatie? Bel dan met Theo Wolf op 06 46 79 82 of kijk op www.swm luchttechniek.nl. SWM Lucht en Koeltechniek. SWM Lucht en Koeltechniek. Mis geen enkele wedstrijd van RKC Waalwijk. Kijk voor het meest actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl en koop meteen je tickets online www.rkcwaalwijk.nl. Hey, zijn jouw eitjes wel beter leven? Check het leven. Het Beter Leven Keurmerk is een initiatief van de Dierenbescherming. Download ook onze RKC Waalwijk app. Kijk op www.rkcwaalwijk.nl in 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkens, metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl. op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. En hits. Langstraat. FM. nog van uur 2 van Langs FM. Funk Night, aflevering 106. Deel 2 dus. Sharon Wet was dat. Ja, zoals gezegd, Beat the Street. En dit, ja, dit is ook speciaal. Ik moet wel even het goede knopje indrukken natuurlijk. Dan kun je wel hebben dat je iets vergeet. Nou, bij deze dan. Shock. <laughs> dat is hij dan toch. Give it to me baby is dit. Langzaam een Funk Night, 12 over 6. Langs hadden we een Funk Night. Dadelijk in de uur nog Steve Arrington, Alicia Myers, Felix en Jarvis, Level 42, The Crown Heights Affair, Stevie Wonder, James England, Rockwell, Dr. Perry Johnson, Bobby M. En dit is een souvenir van Shalama. 1982 schrijven we. Dit is There It Is. lijstje in de playlist met deze plaat Way Out. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Steve Arrington. Die oorspronkelijk uit sleef komt natuurlijk. Als je een beetje kennen eh, bent, dan, eh, dan moet je dat weten. Dus ik moet dat weten. Vanuit 7 voor half 7 is het. Langs de hem Funk Nights. En nu met Alicia Meijers, die weer bekend was van One Way, waar ze zangeres was, maar ook later op solo-tour ging. Tot tussen 1980 en 1984. Dit komt uit 1984, You Get the Best For Me. Felix en Jarvis was dat. En Touch You. Langs hadden we een Funk Night. Britse funk nu van Level 42. Met Marking op de basgitaar natuurlijk. Wie anders? Standing in the Light is it. De maxi-versie daarvan. En dadelijk om 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Summer's 68 from the numb. Standing in the Light. was level 42. Langs hadden we een Funk Night. Souvenir nu weer. You don't need a lot of money. Wel langs hadden we hem. nou je Stevie Wonder en Skeletons. In the dark. 6 over half 7. make your body move. everybody make your body move. Get down, get loose. Now everybody make your body move. Get down, get loose. Now everybody. 85 skeletons was dat. In de closet natuurlijk. De ene grootheid naar de andere. Dit is James Ingram. En Try Your Love Again komt uit de playlist. Daarna hoor je Rockwell. That's nasty. Kwart voor zeven. Precies dadelijk na zeven uur hoor je Peter Sterburg in Peters Platenbraden. was dat. Wel langs hadden we een Night. Om 6 voor 7 precies. We gaan eruit met een heerlijke rapplaat van Dr. Perry Johnson. De man die eh, wat gerapt heeft voor Bo Hennen. Let's Start Dance Again en dat soort werk, zeg maar. Dadelijk na het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. En aanstaande dinsdag dan eh, mag ik invallen voor Arno van der Meerakker in Arno en Friends. Samen met Anton Koot, die is dan ook aanwezig, hoor ik. Dus dat wordt een hele gezellig programma, een hele gezellige show. Dus eh, wat mij betreft op dinsdag tussen 8 en 10 hier op Langstraat FM. Langzaat de Funk Night is er weer volgende week tussen 5 en 7 naast Sebastian Wolf. hier op Langstraat FM. Throw down, go down, low down, hold down. Ha, I'm making happiness by the pound. I got the guy in my corner, he's ready to score. To praise his name, that's what I come here for. I shake a boom boom all across the room. He's the number one hook from coast to coast. Just for what he's, one and two on, party people, let me hear you shout. Kick, kick, kick, kick, kick it out. One and two. And whom I place all my trust. Just one key. One and all. The nicer the night, the more you sacrifice. Pump it up, give more you can. Cause he is the one to get the job done, but only with the master plan. Ha! He uses love to win us over. He's to cool us out. For goodness sake, he gives a daily wake. About this, there is no doubt. To check it out, he'll watch your back, tighten up your slack, he'll help you reach your goal. He's always acting as a matter of fact, ha! to satisfy your soul. Jump on it, doggone give it all you got to make it come alive and get the motor hot. Shake a boom boom all across the room. He's the number one host from coast to coast. Come on, party people, let me hear you say, Get, get, get, get, get funky. Come on, party people, do it from the gut out. Good, good, good, good, good it out. Come on, party people, all you girls and boys. Say, kill that noise. Come on, party people, let me hear you shout. Wow! Kick, kick, kick, kick, kick it out. One, two, three. Into each light, some rain must fall to make its flowers grow. Your karma reflects the solar aspect. As above, it is below. Happiness is the state sublime, our hearts do beg to feel. When Gabriel blows, now is the time, it'll open up the seventh seal. Peace and love is the master plan, unfolding before our eyes. A paradise so sweet and nice on earth and in our lives. Come on, party people, let me hear you sing. Get, get, get, get, get funky fun party people do it from the gut. Oh. Cut, cut, cut, cut, cut it out. Come on, party people, all you girls and boys. Say, kill that noise. Hey, party people, let me hear you shout. man do his work. In my heart, how I yearn for that sweet spirit's return. The Creator has a master plan. Peace and happiness for every man, every man, every man, every man, every man, every man, every man. Every man. Jump on it, dog, wanna give it all you got to make it come alive. I get the roll up, to shake a boom boom all across the room. It's the number one from coast to coast. Go down, go down, go down, go down. I'm digging happiness by the pound. Come on, party people, all you girls and boys, sing. get kill that man. Get kick, kill that